Clemens met het NOS De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd... voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almir Godet. Die werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten. Een kleine twee weken voor de parlementsverkiezingen... waarvoor hij ook kandidaat was. Almir Godet was de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godet. Hij werd doodgeschoten toen hij probeerde te bemiddelen bij een familieruzie. De dader moet niet alleen 15 jaar de cel in... hij moet ook 25.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van Godet. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven fors om te mogen landen en opstijgen de komende drie jaar met in totaal 37 procent. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefverhoging veel groter is dan elders in Europa... en dat dat slecht is voor de concurrentiepositie van Nederland. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire, meltrouw. Het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. En dat eerst de zwaarst getroffen slachtoffers geholpen moeten worden. Op Schiphol is iets voor middernacht de laatste van tien repatriëringsvluchten uit Marokko aangekomen. Het Transavia-toestel kwam uit Marrakesh. Vanwege het oplopend aantal besmettingen stelde Marokko vorige week een vliegverbod van en naar Nederland in. Het land gaf nog wel toestemming om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. Hoeveel mensen precies zijn opgehaald is onduidelijk.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 De vertraging is een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter.